Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Urk is een coronateststraat in brand gestoken. Tientallen jongeren protesteerden er tegen de avondklok die gisteravond voor het eerst inging. Ze reden toeterend rond, staken vuurwerk af en vernielden dingen. De burgemeester gaf een noodbevel af en riep de ME op, maar die was uiteindelijk niet nodig. Dat was wel zo in Stijn in Limburg. Ook daar was het onrustig en gooiden jongeren met vuurwerk naar de politie. Dictatuur! Dictatuur! Veertien mensen werden opgepakt. Ook op Urk moest er een paar mee met de politie. Verder was het bijna overal stil op straat. Dat is ook vervelend voor taxichauffeurs. Deze bijvoorbeeld in Hilversum had maar een saaie avond. Ik ben hier gekomen staan in de hoop dat ik wat kreeg. Maar ik zie hier eh, eigenlijk denk ik dat ik tot twee uur sta en leeg wegrijd. En de mensen die hij zag gingen niet met hem mee. Ik zie eh, hier eh, veel aanhoudingen. Eh, mensen die bekeurd worden omdat ze op straat zijn. Zonder verklaring. Voor het eerst sinds half november is er in Nieuw-Zeeland weer iemand positief getest op corona, buiten een van de quarantainehotels. Je moet eerst twee weken in zo'n hotel blijven als je het land binnenkomt. Had de vrouw ook gedaan nadat ze terugkwam van een reis naar Nederland en Spanje. En ze mocht met twee negatieve testen op zak weer naar huis. Daar kreeg ze later toch klachten. En een flinke grijns op het gezicht van Boris Johnson toen hij gisteren de telefoon opnam. Niemand minder dan de Amerikaanse president Biden hing aan de lijn. Johnson was de eerste Europese leider die hij belde. Eerder belde hij al de premier van Canada en de president van Mexico. Het gesprek, gesprek zou over onder andere meer handel, corona en het klimaat zijn gegaan. Het weer, vanmiddag af en toe zon. Het wordt zo'n 4 graden. Vanavond valt in het zuiden sneeuw en kan het gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een klein beetje vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Want voor de aansluiting met de A10 gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen.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 Het is mijn 98ste uitzending, dus in 2021 ga ik de 100ste uitzending doen. Maar dat eh, gaat nog even duren. Wat hebben we vandaag liggen? Ik heb een ehm, ja, leuke lijst samengesteld met een aantal live nummers. Want ehm, ja, met zoveel thuis zitten, geen mogelijkheden om live artiesten te, mee te maken. Dat missen we natuurlijk. Maar daarnaast ook een aantal vocalisten. Een heel hartelijk welkom iedereen in Zandvoort, maar ook buiten Zandvoort. Ik weet dat we veel luisteraars hebben buiten Zandvoort. Dus die ook van harte welkom. Het eerste nummer wat ik klaar heb staan is van Zoet Sims. Het komt van een album Quietly There... waar hij eh, nummers van Johnny Mandel vertolkt. En daarvan ga ik draaien A Time for Love... Norman Granz kwam met het idee voor Soet Sims om een album op te nemen met nummers gezongen door Johnny Mandel en nu instrumentaal vertolkt door Soet Sims. Quietly There en daar dit nummer van A Time for Love. Ik ga verder met Jack Sheldon. Jack Sheldon was een Amerikaanse trompetist, vocalist. En hij nam een album op in 1980 eh, samen met Art Pepper. En dat album dat heet Angel Wing en daarvan ga ik draaien... Minority. Sheldon, Art Pepper met Minority. Live nummers. Ik had het al gezegd, ik ga er een aantal draaien vandaag. En de eerste is van Miles Davis. In 1960 kwam hij naar Amsterdam eh, met zijn eh, band. Hij eh, gaf een optreden wat ja, niet zo goed ontvangen werd. Nederland was nog een beetje gewend aan de ouderwetse jazzmuziek. In Amerika was het al aan het veranderen. Daarnaast de band was... Ehm, was druk. Die waren eerst in Zurich geweest. Daarna eh, naar Nederland gevlogen. Eerder op de avond een concert in Scheveningen gegeven. En toen door naar Amsterdam. Van dit concert is, eh, zijn opnames bewaard gebleven in het eh, Nederlands Jazzarchief. En die hebben in 2012 die uitgebracht. We gaan eerst luisteren naar een, ehm, een nummer van het eerste concert van dat jaar. Want ze hebben twee concerten gegeven dat jaar. En van dat eerste concert, toen speelde John Coltrane nog mee. Tweede concert niet meer. Daar ga ik eh, een andere keer een nummer van draaien. Maar nu If I Were A Bell. En het, eh, u gaat eerst het, concert, ehm, het concert aangekondigd eh, krijgen door Norman Granz, de producer. Well, the second half of our jazz concert tonight, as Mr. Van Rees told you, we feature the Miles Davis Quintet with Jimmy Cobbs on drums. bassist is Paul Chambers. And the pianist is Wenton Kelly. Tenor saxophone, John Coltrane. And Miles Davis on trumpet. geluisterd naar het live nummer van Miles Davis... van zijn concert in Amsterdam in 1960. If I Were A Bell. Het nummer duurt maar liefst 12 minuten... dus dat kan ik eh, niet helemaal draaien. Ik ga verder met, um, met Cat Anderson. Cat Anderson is misschien eh, bekend als de lead trompetist... van het eh, Duke Ellington Orkest. Hij heeft daar heel lang gespeeld. Had daardoor ook weinig tijd om aan zijn eigen carrière te bouwen... En heeft wel een gelegenheid gevonden om een eh, album op te nemen. Het heet Cats in the Alley. Het is opgenomen in 1958. En daarvan ga ik draaien het nummer Summertime. En u hoort Cat Anderson natuurlijk op trompet. Vergezeld door Ray Nance op viool en Quentin Jackson op trombone. een Summertime. Een nummer natuurlijk wat door vele artiesten is vertolkt. En je ziet, je hoort dat eh, elke artiest er weer iets moois van kan maken. Ik ga verder met nog een live nummer. Een live nummer van Chad Baker. In 1986 trad hij op in Londen in Ronnie Scott's. En daar eh, ja, speelde hij een eh, bijzondere uitvoering van Love for Sale. Een nummer geschreven door Cole Porter. En Chad Baker wordt vergezeld onder andere door eh, Michel Grayer, Ricardo Delfra... maar ook door Van Morrison. Ik heb uh, Love for Sale uitgekozen. Het duurt 10 minuten. Ik kan het helaas niet helemaal draaien. Maar ga vooral genieten. Love for Sale van Chad Baker. Opgenomen live in eh, Londen bij de Ronnie Scotts. Ik ga verder met Kenny Drew. Een album uit 1978, Hush By. Het is opgenomen in Kopenhagen in Denemarken. En hij speelt er onder andere met, Ken, uh, met Svent Asmussen op viool... en eh, Niels Henning Orsted Pedersen. En het nummer heet natuurlijk A Pretty Girl Is Like a Melody. Kenny Drew Trio met eh, Pretty Girl. Ik ga verder met uh, Vic Dickinson. Victor Dickinson, voluit, was een Amerikaanse jazz trombonist. Hij begon al in de jaren 20 en werkte onder andere samen met Count Basie, Sidney Bechet en Earl Hines. Ik heb een eh, nummer uitgekozen dat heet Russian Lullaby. Ik ga dat ook niet helemaal draaien omdat het te lang duurt. En daarop speelt Vic Dickinson onder andere samen met eh, Ruby Braff op trompet... en met eh, bijvoorbeeld Les Ernskine op drums. Het is opgenomen in 1953 in New York. En het heet, zoals gezegd, Russian Lullaby. luistert naar het Vic Dickinson Septet met het nummer The Russian Lullaby. Ik ga verder met eh, opnieuw een live nummer. Het is van eh, Lee Wiley. Lee Wiley was een van de eerste grote jazzzangeressen. Zij werd bekend eigenlijk door haar eh, vertolkingen van de, ja, de populaire Amerikaanse nummers. Ehm, en zij nam nummers van bekende um, componisten, arrangeurs op... En maakte haar vertolking daarvan. Zij begon ehm, haar carrière onder andere ehm, samen met het Casa Loma Orchestra... de Dorsey Brothers en Johnny Green. En in de jaren 30 ehm, ja, brak ze eigenlijk door. Ik heb een live album gevonden, dat heet Live on Stage. Het is opgenomen in de Town Hall in 1944, eh, 1945. En ik ga ervan draaien Down With Love, Lee Wiley. Date all its friends. Boone and Jude down with love. down with love. Lee met Down With Love. Ik ga gauw verder naar het laatste nummer van dit eerste uur. Dus blijf vooral luisteren, want straks na het nieuws van 11 uur ben ik natuurlijk terug. Het laatste nummer is een radioopname van eh, Lee... Ehm, Lester Jong natuurlijk wil ik zeggen... samen met het Count Basie Orchestra. Waar onder andere eh, alle grote namen in meespelen. Eh, dus ik ga die niet allemaal opnoemen... maar denk aan Buddy Tate natuurlijk... Ehm, Jimmy Powell nou, en nog vele anderen. Het nummer heet Baby Won't You Please Come Home. U hoort eerst een kleine introductie en daarna de muziek. Man, oh man. That's music as it should be played for listening, and it makes your downbeat announcer mighty happy. Uh, Count, where did you get your first paying job playing the piano? Well, here's something you might be interested in. My first job wasn't playing the piano. Wasn't playing the piano? No, I played pipe organ in a movie house. Well, a background music man yet. That's right. When it was required, I played romantic music, anger music, and so on. And I suppose that hot style came when a building was on fire? Mm, I never thought of that. oh, <laughs> I wish I hadn't. But I, I, just did think of something else, though. How's about slipping us another number with Jimmy rushing on the vocals, huh? Okay, this time it's Baby, Won't You Please Come Home. ought please come home. Left daddy all alone. I have tried in vain, more to call your name. When you left, you broke my heart, but that will never make us part. Every hour in the day, you can hear me say, Baby, won't you please come home and need loving? Baby, won't you hurry home? Baby, won't you please come home? Left your little daddy all alone. never make us proud.